Gisteren kreeg de eerste actievoerder van het schip de Arctic Sunrise amnestie. De actievoerders kunnen ondanks de amnestie niet meteen naar huis. Daarvoor moeten ze eerst nog een uitreisvisum krijgen. In Bagdad zijn zeker 15 doden gevallen bij een aanslag op een kerk. Een autobom ging af bij de kerk waar een kerstdienst aan de gang was. Meer dan 30 mensen raakten gewond. De aanslag was in een wijk in het zuiden van Bagdad met een kleine christelijke minderheid. In Venhuizen, in de buurt van Enkhuizen, is een partycentrum afgebrand. In het pand is asbest verwerkt. Een deel daarvan is op de weg terechtgekomen. De omgeving van het partycentrum is daarom afgezet. In de buurt staan drie huizen, die zijn ontruimd. Ook een bedrijfspand waar zo'n 30 mensen waren is ontruimd. De bewoners en werknemers zijn opgevangen in het gemeentehuis. In Rotterdam zijn vanochtend vroeg drie mensen aangereden in een gebied voor voetgangers. Dat gebeurde op de lijnbaan. De drie, een man van 21 uit Dordrecht en twee 18-jarige vrouwen uit Den Haag en Voorburg raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is aangehouden. De Rotterdammer van 30 had volgens de politie te veel gedronken. Over een uur wordt de eerste kersttoespraak van koning Willem-Alexander uitgezonden. Het is nog niet bekend wat het thema wordt. Een jaar geleden maakte de Rijksvoorligingsdienst wel voor kerst bekend waar de tekst over zou gaan. Het thema was toen vertrouwen. De laatste reden van toen nog koningin Beatrix lekte een dag voor kerst uit. De toespraak van de koning is om 1 uur te zien op nos.nl, op Nederland 1 en op Journaal 24 en te beluisteren via Radio 1. Het weer. Vandaag is het eerst bewolkt. In het noordoosten kan het nog wat regenen. Vanmiddag nog een enkele bui. Verder op de meeste plaatsen droog en wat zon. Het wordt maximaal 8 graden. Morgen soms zon, maar dan vooral in het westen en zuiden ook kans op buien.